De inspecteurs hebben van de Syrische autoriteiten te horen gekregen dat ze op drie locaties onderzoek mogen doen. Een van de plaatsen die bezocht worden is ghanal al-Assal bij Aleppo... waar op 19 maart een aanval zou zijn geweest met het zenuwgas sarin. De Syrische regering en de opstandelingen beschuldigden elkaar daarvan. Bij de aanval vielen zeker 30 doden. Bij Air France KLM verdwijnen opnieuw banen. De luchtvaartmaatschappij schrapt in Frankrijk nog eens ruim 2500 banen om de kosten terug te dringen. Bij KLM wordt niet bezuinigd. Vorig jaar kondigde Air France KLM al aan een banenreductie van 5000. Het bedrijf leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 163 miljoen euro. Passagiers van een Transavia-vlucht naar Marokko... hebben een hele nacht op de luchthaven van Barcelona doorgebracht... na de vondst van een verdacht voorwerp. Het toestel maakte daar maandagavond een tussenlanding. Na 11 uur werd duidelijk dat het voorwerp niet gevaarlijk was. Tijdens het onderzoek zaten de 165 passagiers in een afgesloten ruimte... waar ze alleen water kregen en later ook voedsel uit vliegtuig. Bij een botsing tussen een auto en een touringcar bij het Overijsselse Nieuw-Leuzen is een jongen van 19 omgekomen. Drie inzittenden van de bus raakten gewond. Jongens uit Staphorst kwam door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht en botste frontale op de bus met 46 ouderen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is op bezoek geweest bij de VPRO... naar aanleiding van het rookincident van zondag. In de live-uitzending van Zomergasten rookte cabaretier Hans Steeuwen toen enkele sigaretten. De inspecteurs bezochten onder meer de studio van waaruit het programma werd uitgezonden. Die wordt door de Voedsel- en Warenautoriteit beschouwd als een werkplek... en daar mag niet worden gerookt. De VPRO kan een boete krijgen van 600 euro. Het weer overwegend droog en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en een graad of 26.